Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In het water bij Dinteloord tussen Goeree, Overflakkee en Noord-Brabant... is vanmiddag een vissersbootje omgeslagen. In het bootje zaten vier mensen, waarvan één iemand is overleden. Een tweede persoon kon uit het water worden gehaald. Naar de andere twee mensen is uren gezocht, maar voor hun leven wordt gevreesd. De hulpdiensten zoeken nog wel. Tunesië wil het geld van Europa niet aannemen. Ze vinden het bedrag van 126 miljoen euro uit de migratiedeal te laag. Dat geld zouden ze krijgen in ruil voor extra maatregelen... om de vluchtelingenstroom naar Europa tegen te gaan. Want vanuit Tunesië vertrekken veel vluchtelingen in bootjes deze kant op. Nu Tunesië het geld niet wil, is het onduidelijk of de deal nog doorgaat. En het sterrenrestaurant Bougainville in Amsterdam is door TripAdvisor uitgeroepen tot het beste restaurant van de wereld. De prijs is het gevolg van reviews die worden achtergelaten in de app van TripAdvisor. Het restaurant zit in een hotel op de Dam en toen ze daar hoorden dat ze nummer 1 zijn geworden ging de champagne open, zegt de eigenaar tegen AD.nl. En wie heeft Disney plaatjes nummer 10, 27 en 90? Dat is een van de laatste dagen dat Albert Heijn die stickers uitdeelt bij de boodschappen. Maar veel kinderen zoeken deze nummers nog. Hoewel kinderen niet alleen zij sparen de plaatjes, zien we op TikTok. Ik ben super blij. Ik heb vandaag op mijn werk van mijn collega een hele stapel stickers gekregen. Dus die ga ik zo inplakken. Je kan aanstaande zondag tussen drie en vier langskomen. En dan kan je met alle andere kinderen van de buurt in je plaatjes ruilen. En wie weet is je plakboekje dan helemaal vol. Ja, volgens RTL Nieuws zijn bepaalde nummers door de supermarkt bewust zeldzaam gemaakt. Omdat iedereen toch zijn boek vol wil hebben, hopen ze dat dit nog een extra run in de winkel zal veroorzaken. Het weer. Vanavond en vannacht houden we het niet helemaal droog. Vooral in het noorden blijft het regenen. Morgen is het wel droog. Een mix van zon en wolken bij maximaal 18 graden. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 zeggen. Dat was eh, natuurlijk eh, Gare du en eh, Beautiful Day. En dat is het natuurlijk ook vandaag op deze zondagochtend. Welkom bij tweede uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Auke Beuving. Ja, het is en blijft de moeite waard om naar ZFM Jazz te luisteren. En de aftrap werd in het tweede uur gedaan door Gaar Dunoor. Een Nederlandse formatie natuurlijk. En volgens mij is dit ooit een hit geweest. Wat ook volgens mij wel een hit geweest is... is deze van Wouter Hamel en Giovanka. As long as we in love. disappointment And I can't find a trace of any kind of torment I wanna stay out here till the end of time. I finally see I wanna stay out here till the end of time Eh, Wouter Hamel met eh, Giovanka. Een, een eh, wat oudere plaat al, ik dacht uit 2007. En ja, wel een leuk nummertje eigenlijk. En zeker in de tweede uur, dat het tempo toch iets omhoog gaat. daar kun je niet allemaal zeggen van Oliver Nelson. die heeft ooit eens een, een nummertje geschreven, Miss Fine. En die ga ik draaien. Oliver Nelson. Oliver Nelson, eh, bekende, ja, een van de meest invloedrijke modernistische jazz en eh, een sensationele componist. En dit nummertje Miss Fine komt van een eh, tweede LP van hem, Full Nelson. als je denkt, wat een leuk stukje trompet solo in het midden, dat was van Joe Newman. ja, mooie muziek van Oliver Nelson. En mooie muziek komt ook van Erik Truvas, een Fransman en eh, ik dacht dat ik de vorige keer iets van zijn nieuwste cd gedaan had. Maar deze komt uit 2010, eh, In Between en Let Me Go. En dat zingt hij samen met Sophie Hunger. mooi nummer. Ivan Lins heb ik het eerst uur iets van gedraaid. Maar eh, ja, in dit programma draaien we ook net eh, vrij nieuwe cd's. En ik zag dat die Ivan Lins ook weer een nieuwe cd uitgebracht had. When eh, My Heart Speaks heet deze cd. Uitgebracht in september volgens mij onlangs. En hiervan het nummertje I'm Not Alone. Je hoorde hem eh, natuurlijk ook nog een beetje meezingen op het einde. En natuurlijk speelde hij alle toetsenborden. En hij werd eh, ondersteund door een zangeres die heette Tawanda. En op deze cd zingt onder andere ook mee Diana Reeves. En ik zie Jane Monheit staan. Ik zie ook nog staan Randy Brecker. Echt een mooie cd. Dus eh, meer dan de moeite waard. Dus leuk. leuk is ook dit nummertje. Bekend nummer. Heel veel uitvoeringen, allerlei jazzmensen. Maar deze komt van Georgie Fame. take your chances when you fall for a girl like that. You pay your money, you take your chance with love, that's a fact. Then later on, you may be wonder why you wanted that. But later on, it's later on, and there's no looking back. She bats her eyes you wanna fly, she sighs a sigh. You wanna cry, run, don't walk. That's just good talk. She takes a hand, she takes your heart, she takes the rest of it. She takes your mind, she takes your soul, she takes the best of it. Then later on, you may be wonder why you hung your hat. But later on's later on, and later there ain't no looking back. She bats her eye, you wanna fly, she sighs a sigh, you wanna cry. Run, don't walk, that's just good talk. trip. She's got the look, you're in her book. Don't even ask, you know you're cooked. Run, don't walk, that's just good talk. Talking about the girls. Talking about the girls. Talking, talking about the girls. Talking about the girls. Talking Run, don't walk. <laughs> That's just girl talk. Run, don't walk. That's just, that's just girl talk. That's just girl talk. Hey, Georgie, you see that girl over there? She looks like the girl I saw you with last night. Yeah, but she was talking about you. Talking about me? All night long. Well, from my past experience, I only heard girls talking about girls. you better run, don't walk. That's just girls talking. You better run, don't walk. nummertje Georgie Fame uh, van een cd'tje Poet in New York. Een cd uit 2005, als ik me niet vergis. Girl Talk. Eh, dan kom ik terecht bij een big band. Big band die ik eigenlijk niet kende. Maar die hebben een nieuwe cd uitgebracht in 2023. John La Barbara Big Band. En daar staan prachtige nummers op. Echt mooi gearrangeerd. Prachtig. Grooveyard heet de cd. En ik doe daar een nummertje van. Ik moet even kijken hoe dat heet. Eh, eh, Goro para Tiago. Beetje Latijns natuurlijk weer. Er zit aardig wat Latijns-Amerikaans in deze uitzending. was de John La Barbera Big Band. En eh, de klarinetten speelden een belangrijke rol. Echt eh, solo's van eh, twee klarinetten. Een andere bekende klarinetist is natuurlijk Benny Goodman. En daarvan het nummertje It's Autumn. MUZIEK so there'd be no doubt. Called on the north wind to come on out. Then cupped his hand so proudly to shout, La-da-da, oh la-da-da, tis autumn. The trees say they're tired for too much fruit. Charmed all the wayside, there's no dispute. Now shedding leaves, they don't give a hoot. La da da, oh la da da, tis autumn. Then the birds got together to chirp about the weather. La da dee, la da da. After making their decision in like precision, turned about and made a beeline for the south. My holding you close really is no crime. as the birds, the trees, and old Father Time. It's just to have that mercury climb. La-da-da, la-da-da, tis autumn mooi stukje muziek van uh, Benny Goodman. En dan is het nu de hoogste tijd voor de New York Voices Early Autumn. Sing, sing, sing is het. Eh. When early autumn takes a walk across the land And begins to chill the summer breezes Fall whispers and touches with her hand of summer trees, perhaps then maybe you'll understand all the memories and special dreams I own. doors and windows shuttered down. Long, wandering, winding country lane. All the falling leaves are russet brown, a cold, frosty, and dark window pane. Showing me a lonely and secluded town. Mm -hmm. That spring of om eh, de overtocht te betalen... en de verblijfkosten van dit gezelschap. Dus, maar wat wel optreedt in de krocht is de Hague Jazz Project... En dat is, eh, die spelen muziek van Ark van Rooyen en Benny Colson. En dat staat allemaal gepland op volgende week zondag op 8 oktober in de krocht. Als je van mooie muziek houdt, de muziek van Benny Colson en eh, ja, dan moet je daar absoluut naartoe. Iedereen kent de sfeer, iedereen kent het geluid, iedereen kent de setting. Eh, een lekker drankje, misschien nog een hapje eten. 8 oktober, de Heek Jazz Project. Ik ken ze eigenlijk niet, dat moet ik er wel bij zeggen. Het is een vrij groot gezelschap, denk ik. Een man of tien misschien. En die treden op in de krocht. Als je nog geen kaartjes hebt, doe je best. En reserveer kaartjes in de krocht. De Heek Jazz Project, 8 oktober. Eh, in dit programma draaien we oud en nieuw. En heel nieuw is ook een nieuwe cd van Veronica Swift. Een bekende jazzzangeres. En de titel van deze cd heet gewoon Veronica Swift. Titelloos dus. Mooie nummers staan erop. En dit is het eerste nummer. I Am What I Am. Sketter van de bovenste plank. say, hey world, I am what I am, am, am. Ba ba do ba do ba ba ba ba ba do ba ba ba ba ba ba do do do do ba ba do ba. Chaparooba doo doo doo. Chaparooba doo dee ba. Chaparooba doo be ah dee ba dee da dee da ba ba doo ba ba. do beep, ba do dee da, the do doobie bop bop bop bop doobie doobie dop bop day bop doobie bop bop day bop doobie doobie dop doot day doop bop away doop bop bop Veronica Swift, het nieuwste cd'tje. Mooie muziek, fantastische zangeres. En iedere keer toch weer wat anders. Ook dit nummer, beetje hoorde je ook nog in. Een andere bekende zangeres die eh, eigenlijk al aardig op leeftijd is. En een Ricky Lee Jones. Eens even kijken waar ik die neer had gezet. Oh, hier. En eh, die heeft ook een cd. Pieces of Treasure heet die cd. Ricky was vroeger een redelijk wilde dame. Heeft nu een jazzalbum gemaakt. Eh, met, met wat standards. Ik zal één nummertje draaien. Ik doe deze all the way. When somebody loves you, it's no good unless she loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. All the way through the good or lean years and through all the in between fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. Jones. Die moeten wel tegen de 70 lopen volgens mij. Hoor. Maar goed, toch weer een cd'tje gemaakt. 2022 is dit uitgebracht. Eh, we zitten toch wel in het eh, hoekje van eh, de, de, nieuwe cd's. En dan is, las ik dat er ook weer een cd uitgekomen is van Robin McKell. En dat is een, ja, een bekende zangeres. En die heeft een, een, werk uitgebracht, Impressions of Ella. En dat is natuurlijk muziek die geënt is op Ella Fitzgerald. Ik zal er een nummertje van draaien. Rob, ik hou van eh, Robin eh, McGill. Komt-ie, soon. that day comes soon. Darling, let's make that day cd van Robin McKell, eh, Impressions of Ella. En eh, ja, zij werd begeleid door eh, Kenny Barron op de piano, bas Peter Washington en drummer Kenny Washington. mooie cd geworden. Ja, je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we hebben van alles gedraaid, oud en nieuw door elkaar. Alles een beetje in het licht van de herfst, uh, autumn, oktober. Indian Summer, van alles zat ertussen. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet van het mooie weer, ga erop uit. Geniet van het zonnetje. Ik zie een blauwe lucht hier in Zandvoort, dus het belooft wat voor vandaag. Waarschijnlijk zal het best wel weer wat aardig eh, op het strand zijn. Dus een, eh, wie weet hebben wij ook een Indian Summer hier. Eh, het laatste nummer wat ik heb klaargezet... dat is van Philip Harper... Burks Works. En ja, dat is een hele bekende Amerikaanse compositie. Komt-ie. Bedankt voor het luisteren naar ZFM Jazz.